Dus laat je maar eens gaan. Holla die. hopsasa, het hele dorp feest, ja ja. Singeling, singeling, hopsasa, zelfs mijn oude grootmama. En buiten speelt de klokskapel, je hoort de bombardoon. De schuiftrompet, de klarinet en grote Bom. you'll be needing.